Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet neemt begin juni een besluit over het invoeren van het vaccinatiebewijs. Dat verwacht demissionair minister De Jonge. De Tweede Kamer kan zich daarna buigen over het ontwerp van de maatregel. De jongen wil starten zodra het medisch en technisch verantwoord is... en het bewijs voor de zomer geregeld hebben. Een vaccinatiebewijs moet ruimte geven om te reizen en naar evenementen te gaan. Wel moet er volgens de jongen voldoende onderzoek zijn gedaan... naar de kans dat een gevaccineerd persoon alsnog besmet raakt. De sterfte van coronapatiënten op de IC's en verpleegafdelingen is door de vaccinaties substantieel afgenomen. Dat zegt de stichting NIS die de gegevens van ziekenhuizen verzamelt. Op de intensive cares gaat het om een daling van het overlijdensrisico van 27% op 1 januari naar 20% op 1 april. Op de verpleegafdelingen is dat gedaald van ruim 15 naar minder dan 10%. Dat komt neer op tientallen mensen minder die op de intensive cares worden opgenomen en overlijden, zegt Nies. Het overlijdensrisico lag lange tijd onveranderd rond de 30 procent. Limburgse statenleden zouden sneller een provinciebestuur moeten vormen. Dat signaal geeft waarnemend gouverneur Johan Remkes af aan de Limburgse statenfracties. De deadline om een college te vormen blijkt verschoven van 21 juni naar 23 juli. Een nieuw college zou dan pas na het zomerreces aan het werk zijn. En dat is volgens Remkes richting de Limburgse samenleving volstrekt onverantwoord. Remkes is aangesteld om aan het herstel van de bestuurlijke verhoudingen in Limburg te werken. Bijna een maand geleden trad het hele college, inclusief gouverneur Bovens, af vanwege een integriteitsschandaal.